Met artificiële intelligentie wordt het natuurlijk steeds makkelijker om mensen te benaderen. Het wordt ook steeds goedkoper om mensen te benaderen. Het wordt ook steeds makkelijker om deze BNR dingen te laten zeggen die hij nooit heeft gezegd. Maar wel de suggestie te wekken. Ja, dan is iedereen die je dan mee naar binnen kan hengelen, is een dan makkelijk verdiend. Nederlandse beleggers zijn het afgelopen jaar voor zo'n 750 miljoen euro opgelicht. En dat is tien keer meer dan blijkt uit aangiftes bij de politie. Dat komt volgens de autoriteit Financiële Markten... doordat de meeste slachtoffers uit schaamte geen aangifte doen. Wie op vakantie wil naar Amerika moet er binnenkort rekening mee houden dat zijn social media geschiedenis gescreend wordt. De Amerikaanse overheid heeft daar plannen voor naar buiten gebracht. En deze Amerika-kenner legt uit waarom ze dat doen. Ze willen niet alleen weten dat je Amerika binnenkomt, maar vooral ook waarom je Amerika binnenkomt. En het past ook in een bredere trend dat sinds de aanslagen van eh, september 2001 Amerika ja, het moeilijker maakt om het land in te reizen. Als de plannen doorgaan, moeten toeristen ook telefoonnummers en e-mailadressen opgeven. Een groot feest in Ahoy, Rotterdam gisteren... waar de Nederlandse handbalvrouwen de halve finale van het WK bereikten. Tegen Hongarije werd het 28-23. Koning Willem-Alexander zat op de tribunes... en kwam de speelsters daarna feliciteren. Goed je weer te zien. Super Wauw de tegenstander in de halve finale is Noorwegen. Speelster Dione Huisheer is klaar voor die volgende stap richting de titel. Deze twee wedstrijden spelen we fantastisch. Ik ben in ieder geval blij, we zijn die kwartfinale door. Dat was al stap 1 en eh, nu die Noren. Ja, wij spelen nu in eigen huis, ook wel eens lekker met het publiek achter ons. En dat geeft ons onwijs veel energie. Dus ja, goed eten, goed slapen en dan zeg ik Noor, kom maar op. Ja, de halve finale is morgenavond. Heb ik het weer nog voor je. De dag begint op de meeste plekken grijs. In het noordwesten kan het nog een beetje mistig zijn. Later vandaag gaan we de zon af en toe zien. En het wordt iets frisser dan afgelopen dagen. 9 tot 11 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang. Op de meeste plekken valt hij eigenlijk wel mee. De wegen zijn wel goed gevuld, maar enorme drukte valt gelukkig wel mee. Ehm, wat wel opvalt is een file op de A27 Almere-Gorkum... tussen Hilversum en Lunette. 11 kilometer, 30 minuten, komt er een eerder ongeluk. De weg is weer vrij. Ook een ongeluk nu op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij knooppunt Watergaasmeer.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 Dat is tien keer hoger dan eerder werd aangenomen. Slachtoffers zijn volgens de AFM meestal ouderen. De pendelbus tussen het asielzoekerscentrum in Ter Apel en het station in Emmen wordt gratis. Daarmee hoopt busmaatschappij QBus het aantal incidenten te verminderen worden al langer toezichthouders op de bussen en het station ingezet. De VS heeft voor de kust van Venezuela een olietanker in beslag genomen. Het schip zou volgens de Amerikanen olie smokkelen en daarmee westerse sancties schenden. Het weer op veel plaatsen grijs in de loop van de dag. Soms ook zon, het blijft droog en het wordt ongeveer 10 graden.